Toen ik in Parijs kwam wonen in 1966 was het nog de stad van hen. De stad van de jaren 50. Vuil, zwart en grijs. Het verleden op de muren gekoekt. De hallen midden in de stad. Met de oude metro die vooroorlogs rammelde, stommelde en siste. Zoals de oude autobussen die met veel pijn krakend schakelden... en tot mijn verbazing toch nog van hun plaats kwamen. Bij de ingang van elk perron werden de kaartjes geknipt door een soort menselijke automaten... Cees Notenboom schrikt er zo van dat hij zijn hele carnet van tien kaartjes naar hem ophoudt. De man aarzelt geen ogenblik en knipt ze gretig allemaal tegelijk door. De wraak van bediendes. Als ik wil protesteren, galmen de Franse scheldwoorden over het perron. Daar had ik niet van terug, letterlijk niet. En besluit dan zo goed Frans te leren... tot ik op gelijke toonhoogte terug kan schreeuwen. Daar heb ik later veel plezier van gehad. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Des petits trous.